Levi van Eck met het NOS-journaal. Bedrijven die worstelen met hoge energieprijzen en financiële schade door sancties tegen Rusland... hoeven voorlopig niet te rekenen op extra steun van de overheid. De Europese Commissie maakte twee weken geleden bekend dat regeringen van EU-landen tijdelijk financiële steun mogen verlenen aan bedrijven die lijden onder de sancties. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat laten aan Nieuwsuur weten dat ze nog geen gebruik gaan maken van die mogelijkheid. De Verenigde Staten komen met nieuwe sancties tegen Rusland. Volgens persbureau Reuters afgestemd met de G7 en de EU. Alle nieuwe investeringen in Rusland zouden worden verboden... en Russische staatsbedrijven en financiële instellingen worden harder aangepakt. De sancties moeten Rusland verder leiden naar een economisch, financieel en technologisch isolement... aldus de bron van het persbureau. Het Openbaar Ministerie eist zes jaar cel tegen een man die wordt verdacht van ontucht... met zijn vier dagen oude baby en de negenjarige dochter van zijn vriendin. De man van 45 uit Nieuwegein maakte volgens het OM pornografische foto's van de kinderen... en deelde die met anderen. Op zijn telefoon werden meer dan 16.000 foto's en filmpjes gevonden. Ook tegen zijn vriendin eist het OM een celstraf van een jaar. Zij zou haar dochter naakt hebben gefotografeerd in pornografische poses en de beelden hebben doorgestuurd aan haar vriend. Ronald Koeman volgt Louis van Gaal op als bondscoach van het Nederlands elftal... na het WK in Qatar, meldt de Telegraaf. Hij begint dan op 1 januari aan zijn tweede periode als bondscoach van het Nederlands elftal. Het WK is dit jaar in november en december. Van Gaal had al eerder aangegeven daarna niet verder te gaan.